Water met het NOS Journaal. In het Verenigd Koninkrijk zijn twee mannen schuldig bevonden... aan het plannen van een terroristische aanslag op de Joodse gemeenschap in de buurt van Manchester. De rechtbank acht bewezen dat de twee met automatische vuurwapens... zoveel mogelijk Joodse mensen willen doden. De politie zegt dat het de dodelijkste terroristische aanslag... in de geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk had kunnen zijn. De twee mannen zouden zijn geïnspireerd door IS. Ze horen begin februari van de rechter hun straf. Drie medewerkers van een jeugdinstelling in Alphen aan de Rijn zijn opgepakt voor seksueel misbruik. Het Openbaar Ministerie zegt dat een van hen een meisje van 14 heeft verkracht. De andere twee verdachten zouden ieder ook een minderjarige bewoner van de instelling hebben misbruikt. De instelling in Alphen biedt nazorg voor bewoners en hun familie. En bij nachtdiensten worden alleen nog vrouwelijke begeleiders ingezet. De verdachten van het misbruik zijn 20, 24 en 28 jaar en zitten voorlopig vast. In Turkije is een privévliegtuig neergestort met aan boord de hoogste legerleider van Libië. De Libische premier zegt dat hij rouwt om de dood van de generaal en vier andere inzittenden. Het vliegtuig kwam neer bij een dorp in de buurt van Ankara... van waar het was vertrokken voor een vlucht naar de Libische hoofdstad Tripoli. De brandweer heeft een kat gered die tijdens een rit van 70 kilometer onder de motorkap heeft gezeten. De baasjes waren de kat kwijt en checkten daarom de locatietrekker die aan zijn halsband zat. Tot hun grote schrik zagen ze het dier over de A2 bewegen... totdat de locatie stil bleef staan in Purmerend. De eigenaren van de kat zijn die kant op gegaan... en eenmaal daar moest de brandweer gebeld worden... want de meelifter bleek vast te zitten onder de motorkap. Uiteindelijk is de kat bevrijd. Het lijkt goed te gaan met het beestje na zijn A2-avontuur. Het weer, vanaf de ochtend eerst bewolking, later af en toe ook zon. Het wordt 1 tot 4 graden, maar het voelt een stuk kouder aan door de noordoostenwind.